100.000 dollar van bedrijven doorgesluist naar republikeinse kandidaten voor een verkiezing in Texas in 2002. Lionel Messi is gekozen tot de beste voetballer van 2010. Hij kreeg in Zurich de FIFA Gouden Bal. Messi bleef in de verkiezing zijn ploeggenoten van Barcelona, Iniesta en Xavi voor.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Arizona is de verdachte van de schietpartij in Tucson zaterdag voorgeleid aan de rechter. Hij blijft vastzitten, er is geen borgsom voor hem vastgesteld... De man van 22 schoot zaterdag zes mensen dood bij een supermarkt. Veertien anderen raakten gewond, onder wie congreslid Giffords, die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ziet ernaar uit dat de schietpartij bedoeld was als aanslag op de politica. De schietpartij heeft in de VS geleid tot discussies over het legaal wapenbezit en de verhitte toon die wordt gebruikt in de politiek. De drugsoorlog in Mexico heeft de laatste dagen tot tientallen moorden geleid in de badplaats Acapulco. In vier dagen tijd zijn bij afrekeningen tussen drugsbendes zeker 31 doden gevallen. Er werden ook twee politiemensen doodgeschoten. Afgelopen weekend werden in een winkelcentrum 14 dode mannen gevonden. Vrijwel allemaal waren ze onthoofd. Ze maakten waarschijnlijk deel uit van een drugsbende. Er lagen briefjes bij de lijken waarin dreigende taal werd geuit naar concurrerende bendes. De andere 17 doden werden gevonden op andere plaatsen in Acapulco en op de snelweg er naartoe. Politie en leger overleggen over maatregelen om het drugsgeweld in Acapulco in te dammen. De plotselinge vloedgolf die vandaag de Australische deelstaat Queensland trof... heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er worden nog 72 mensen vermist. De meeste doden vielen in de stad Toowoomba. Het hoge water trof de stad onverwacht en verdween even snel als het was gekomen. Een lokale politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. Volgens autoriteiten stroomt het water